Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een handleiding lezen, een vacaturetekst of een brief van de overheid. Flink wat VMBO-leerlingen hebben daar moeite mee, blijkt uit een onderzoek van de onderwijsinspectie. En daar binnen het VMBO ook weer de groep die op het beroepsgerichte onderwijs eh, zit. Ja, daar maken we ons echt eh, zorgen over. En, en dat is een grote groep, hè? Want, want de helft van alle leerlingen gaat naar het, eh, naar het VMBO. En, en daar weer de helft van zit op die eh, beroepsgerichte leerweg. Dus het zijn wel serieuze groepen waar we ons zorgen over maken. Vooral bij het VMBO basis en kader moet het beter. Daar zien we dat twee derde van de leerlingen nog niet op het meest fundamentele niveau eh, leest. En dat is wel het niveau wat je nodig hebt om een goede start eh, op het mbo, op een mbo-opleiding te kunnen maken. Veel HAVO- en VWO-leerlingen scoren wel een ruime voldoende voor leesvaardigheid. De leeftijd voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker moet omlaag. Dat zegt de Maaglever-darmstichting. Nu worden mensen vanaf 55 jaar onderzocht om de kanker op tijd te herkennen. Maar dat moet 50 jaar worden, vindt de stichting. Dan kan de ziekte in een eerder stadium gevonden worden. Even opletten als je een Black Friday deal gaat scoren. Niet alle webshops zijn te vertrouwen. De politie heeft dit jaar zelf een nep-webshop gelanceerd. Veel koopjesjagers trapten erin. Zij kregen een waarschuwing te zien over hoe je oplichters kunt herkennen. En vandaag is het precies duizend dagen oorlog in Oekraïne. In de vroege ochtend van 24 februari 2022 viel Rusland binnen. Deze verslaggever van CNN zat midden in zijn verhaal toen de eerste bommen vielen. Oh, I tell you what, I just heard a big bang right here behind me. I thought we shouldn't have done the live shot here. There are big explosions taking place in Kiev right now. Na jaren heftige gevechten komt Rusland de afgelopen maanden steeds verder Oekraïne in. Het is de vraag wat er gaat gebeuren als Trump straks de Amerikaanse president is. Het weer nog, grijs en op veel plekken regen. In het noorden en oosten kan ook natte sneeuw voorbij komen. En daar is het maar net boven het vriespunt. In het zuiden kan het max 8 tot 11 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is een drukke spits met zo'n 160 kilometer file in de regio. Ik geef een overzicht van de langste files op dit moment. Bijvoorbeeld op de N9 van Den Helder naar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest bijna een uur vertraging door een ongeluk. De weg is hier inmiddels wel weer vrij. Verder staat het ook vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette een kwartier vertraging. En rijd je op de A6 van Lelystad naar Muiden... dan heb je tussen Almere Stad en Almere Poort zo'n 10 minuten vertraging. Verder staat het ook vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knopend Watergraafsmeer 10 minuten vertraging. En ook vielen op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot een kwartier vertraging. En op de N244 Alkmaar richting Edam bij Westgrafdijk 10 minuten vertraging. Ten slotte staat er ook file op de N247, Hoorn richting Amsterdam.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 krijgt een waarschuwing te zien dat hij opgelicht had kunnen worden. Toekomstig president Donald Trump heeft weer iemand aan zijn regering toegevoegd. Een presentator van Fox News wordt de minister van Transport en dat is Sean Duffy. Bij leerlingen op het VMBO-basis- en kaderniveau schiet het leesniveau tekort.